ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een zilveren plak erbij voor Nederland. Topfavorieten Melvin Twellaar en Stef Broening roeiden zojuist naar zilver in de dubbel 2. Ja, hadden ze waarschijnlijk wel liever een gouden plak gehad. Wat een verrassing is dit dat hier Roemenië wint voor Nederland. Net als drie jaar geleden zilver. Het verschil is nu groter. Zilver voor Oranje. En deze mannen dubbel 2, het is de derde roeimedaille op deze roeibaan. Maar wat hadden ze op meer gerekend? Ja, vlak daarvoor was er ook een grote tegenvaller bij de vrouwenfinale. Lisa Scheenaert en Martine Veldhuis werden vierde in de dubbel 2 en grepen naast de medaille. De handbalsters die hadden wel een betere ochtend, want zij versloegen Brazilië en zijn nu zeker van een plek in de kwartfinales. En eigenlijk wisten we het al wel, maar Israël heeft nu ook zelf bevestigd dat ze twee weken geleden een leider van Hamas hebben gedood. Het gaat om Mohammed Dijf. Mijn collega Eliana Lamper legt uit dat hij om het leven kwam bij een Israëlische aanval op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het was dus al bekend dat hij eh, toen het doelwit was. Maar het was nog niet zeker of het inderdaad gelukt was. En het Israëlische leger zegt nu op X eh, dat ze eh, op basis van inlichtingen de bevestiging hebben dat hij nu gedood is. Hamas heeft hier nog niet op gereageerd. Dus het is even de vraag eh, wat zij hierover gaan zeggen. Dijf wordt door Israël gezien als het brein achter de aanslagen op 7 oktober vorig jaar. Gisteren is er ook al een andere leider van Hamas gedood. En daarvan wordt ook aangenomen dat Israël erachter zit. Maar dat heeft het land zelf nog niet bevestigd. En in Etteleur in Brabant heeft de politie een inbreker op heterdaad betrapt. En daar twee agenten die stonden wel even gek te kijken toen ze het huis binnenkwamen. Want de inbreker stond namelijk op zijn gemak frikandellen te bakken, vertellen de agenten op Instagram. De beste man die had behoorlijke <laughs> honger en die had even een paar paaltjes in het vet geladen. Nou, ik denk dat eh, de rechter en de officier daar ook wel eh, iets bijzonders eh, van gaan vinden. we gaan maar, met frikandelletjes doen trouwens. Een beslag nemen, denk maar. Goed idee. Ja, de inbreker die eh, zit voorlopig vast. Het weer dan nog. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. En vooral in het zuiden heb je kans op flinke regen- en onweersbuien. In de rest van het land blijft het lekker droog met zo'n 20 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk rijdt het langzamer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen Stadshart...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 Karen, they be sharing all their money. Got me wearing fly. Girl, I ain't asking. They say they love my ass. And seven jeans, true religion. I say no, but they keep giving. So I keep on taking. And no And I keep on demonstrating my love.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 De NS gaat 500 banen schrappen om de financiële prestaties te verbeteren. Het gaat om banen op het hoofdkantoor die verdwijnen door een natuurlijk verloop. De NS zegt structureel minder reizigers te hebben... doordat steeds meer mensen thuiswerken sinds de coronapandemie. Roeisters Marloes Oldenburg, Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Bente Boonstra... hebben op de Spelen in Parijs het goud gepakt op het onderdeel 4 zonder... En roeiers Melvin Twellaar en Stef Broeink hebben zilver gewonnen. Ze werden tweede in de dubbel 2 achter Roemenië dat er met het goud vandoor ging.